Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft het lichaam gevonden van de vermiste studente Julie van Espen. Haar lichaam is gevonden in het Albertkanaal bij Antwerpen. De man die vanmiddag in Leuven werd opgepakt wordt verdacht van moord. De 23-jarige Julie van Espen verdween zaterdagavond toen ze naar Antwerpen fietste. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag toch meedoen aan de Europese verkiezingen later deze maand... Dat heeft een Spaanse rechter in hoger beroep bepaald. Puigdemont zit in België om vervolging in Spanje te ontlopen. Als hij in het Europees parlement wordt gekozen... kan hij zijn zetel waarschijnlijk niet innemen. Daarvoor moet hij zich in Spanje melden en dan wordt hij gearresteerd. Het aantal planten- en diersoorten op aarde neemt in zo'n rap tempo af... dat ook het menselijk leven wordt bedreigd. Dat zeggen wetenschappers na de analyse van 15.000 studies. Van de 8 miljoen soorten dreigen er een miljoen de komende decennia te verdwijnen. De mensheid is voor een belangrijk deel afhankelijk van biodiversiteit. Zo bestuiven insecten, groenten en fruit. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben een zoon gekregen. Dat heeft prins Harry bekendgemaakt op Instagram. Moeder en kind maken het goed. De jongen, van wie de naam nog niet bekend is... is de zevende in de lijn van troonsopvolging. Hij is het eerste kind van Harry en Meghan, die vorig jaar trouwden. De KNVB heeft geen bewijs kunnen vinden dat voetballers van Odin 59 uit Heemskerk hebben gegokt op hun eigen wedstrijden. De bond begon een onderzoek na een reportage in Nieuwsuur. De spelers zouden in december rond de bekerduels tegen Lisse en Emmen geld hebben ingezet op winst voor hun ploeg. Maar er komt geen tuchtzaak, zegt de KNVB. Het weer. De meeste buien trekken naar het oosten weg. Vannacht kan in het noorden kan het licht vriezen. Morgen in het noorden eerst zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe... en dan kan er weer een bui vallen. En het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Zaandam-Hoorn, 5 minuten vertraging bij Afrit Zaandijk door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A10 is bij Osdorp een ongeluk gebeurd.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 daar staan een aantal grote successen van deze heren op... die zij hebben opgenomen in samenwerking met andere country-artiesten. Zoals bij deze Luke Combs. En also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. We hope you like the show. Enjoy yourself. En dan gaan we weer verder in het Nederlands... want natuurlijk onze luisteraars komen ook uit Nederland. Ehm, wat hebben we deze keer in de show voor jullie. We hebben uiteraard weer een spotlight album. En dat is deze keer het album, moet ik nog zeggen ook, het debuutalbum Sisters van de dames The Bluebirds. Ze komen naar Nederland, Rachel Louise, Crystal en Elske de Wal. En daar ga je straks elk uur twee nummers van voorbij horen komen. In het tweede uur natuurlijk ook zoals gebruikelijk ons Nashville Spiegel plaatje. Maar we gaan verder met Bluegrass, Barbara Joe Cammer en In a Cabin on the Mountain by the Pine. En daarna Alan Jackson en Country Boy. around Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Excuse me ma'am, I saw you walking. I turned around, I'm not a stalker. Where you going? Maybe I can help you. My tank is full, I'd be obliged to take you, cause I'm a country boy. got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. I can get you where you need to go, cause I'm a country boy. You sure look good sitting in my right seat. Buckle up, I'll take you through the five speeds. Wind it up, or I can slow it way down in the woods or right uptown. I'm a country boy, got a four wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. Yeah, I can get you where you need to go, cause I'm a country boy. 75s, whining on the asphalt, grabbing mud, slinging up some red dirt. Cause I'm a country boy. My muffler's loud, dual thrush tubes. But crank the music, my tongue gets real good. Let me know when we Slide on out or we can head on down the road Cause I'm a country boy, I got a four-wheel drive Climb in my bed, I'll take you for a ride Up city streets, down country roads Yeah, I can get you where you wanna go Cause I'm a country boy bucket seats, soft as baby's new bud. Locking husk to take you through a deep run. Cause I'm a country boy, I got a four wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down winding roads. Yeah, I can get you where you need to go, cause I'm a country boy. city streets, down country roads. I can get you where you wanna go, cause I'm a country boy. Yeah, I'm a country boy. Oh, I'm just a country boy. A nice little country boy. Come kiss me one more time. I couldn't dream this up, even if I tried. You and me in this moment feels like magic, don't it? I'm right where I wanna be. Everybody's talking about heaven like they just can't talking about heaven like they just can't wait to go Saying how it's gonna be so good, so beautiful Echt zo'n kippenvelstem. Kane Brown en Heaven. Dat was eventjes een eh, schuifelmomentje hier bij Nashville. We gaan verder met The Daughters of Justice. Ze komen uit Texas. Het zijn drie zussen. En van hun album Blood Harmony ga je luisteren naar What Do You Have In Mind. En daarna weer tijd voor Fuzzy and the Rust Belt. Draaien ze af en toe nog wel eens in de show. En That Sweet Song. Fire in the fireplace, the lights are down low. Romantic music on the radio. You're serving me wine. What do you have in mind? I'll warn you that it's been a while since I took advantage of that kind of smile. You're looking so fine. forever you're waiting on me. Can't wait forever this patiently. It's just about time for what you have in mind.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 sunrise, another day's gone. I know about to change how you do what you do. What you do. At the end of the tunnel, there's a light shining through. Life's a learning curve for things you don't. chances you take or don't take. And here's what We kregen onlangs weer een e-mail via info.nashvilleradio.nl... waar deze single aan vasthing. Victoria Eeman en Light Shining Through Country uit Nederland. Het is nu tijd geworden voor een dame die uit Oklahoma komt. Van een album The Good Ride ga je luisteren naar Take Her By Surprise van Lee Madison. good advice. Don't complicate the message. Just take her by surprise. Take her by surprise. A woman loves the unexpected. And when you wanna make things There's no time for introspective. Just take her in your arms. Take her in your arms. A woman long. to feel desire A woman loves the unexpected. Mm-hmm. If ever I get lost in your eyes tonight, please just let me stay. Nashville Country Classic. I let the stars get in my eyes, I let the moon steal my heart. You've been gone so long, I couldn't stay at home. What could I do but give to him my love so dear? Now he to him I love so dear. Now he's the only one I uit 1993. 50, Hill en I Let the Stars Get in My Eyes. En zij was samen met Kitty Wells de grootste vrouwelijke countryster van die tijd. Ja, toen hadden we nog geen Loretta Lynn, want die kwam natuurlijk vele jaren later pas. En eh, ja, ze zijn er nog veel meer op te noemen natuurlijk. Een Tammy Wynette onder andere. Eh, Dina Carter is ook zo'n stem die je niet meer kunt wegdenken uit de countrymuziek. In 1996 zette zij Strawberry Wine op de plaat. He was working through college on my grandpa's farm. I was thirsting for knowledge, and he had a car. Yeah, I was caught somewhere between a woman and a child. One restless summer, we Ook een nummer wat door heel veel eh, kandidaten in diverse shows wordt gebruikt. Zoals The Voice en bijvoorbeeld een American Idol. Je hoorde Dina Carter met Strawberry Wine uit 1996. Het is weer tijd geworden voor wat violen en uh, een banjo bijvoorbeeld. Bluegrass natuurlijk. New Sunny Side Ramblers met Big Spike Hammer. En daarna een good old classic uit 1962. Jim Reeves met Adios Amigo. my name. This hammer that I swing for a dollar and a half a day, it's all for my Delamay. Hey, hey, Delamay, why do you treat me this way? Adios, compadre. What must be, must be. Remember. is tijd geworden voor het Spotlight-album. De Bluebirds, ze komen uit Nederland. Rachel Louise, Crystal en Elske de Wal hebben een album opgenomen wat heet Sisters. Daarvan ga je luisteren naar de titelsong Sisters en daarna Famous. Dit is het Nashville Spotlight-album. I knew a man called Ronnie. He's more like a little boy. I used to think he was funny. but now I just get annoyed. Video games and pizza, he was always getting high. He never got his shit together, never got me satisfied. Drink with me, sister. You know our blood is thicker than it. Out with heavy liquor, sister. Sing along. I had a God Business trips abroad. Brought me flowers, brought me candy. A guilty man for sure. He had two phones, he had two wallets, he had two different lives. God knows I should have noticed he had two kids and a wife. Drink with me, sister. You know our blood is thicker. love was Richard. I should have called him Dick. He said I'd never make it, and that's what made me tick. He put me down like a bully, called me names, he called me bitch. Now Richard's got a black eye, cause Richard's full of shit. Drink with me, sister thicker Nashville Spotlight Album. funny to me, cause I'm a real bad guy. Let me tell you why you ought to be my better half.